Maar nu eerst het NOS nieuws van 5 uur. Dit is Martijn van Beek met het NOS Journal. In Baaksem in Midden-Limburg is een grote bos- en heidebrand uitgebroken. Er staat een gebied van een paar hectare in brand. Tientallen brandweermannen bestrijden het vuur dat vanmiddag rond 4 uur werd ontdekt. Omdat er in de directe omgeving te weinig water is, moet de brandweer het ergens anders vandaan halen. In de buurt van de brand is een asielzoekerscentrum, maar volgens de brandweer is het niet nodig om te evacueren. De brandweer verwacht het vuur in Baaksem binnen een uur onder controle te hebben. De feyenoord die wordt gezien als de aanstichter van de strandrellen in Hoek van Holland... moet twee jaar naar een inrichting voor stelselmatige daders. rechtbank in Rotterdam acht bewezen dat Asim B. voor het strandfeest al had bedacht... dat hij politiemensen wilde molesteren en daartoe andere hooligans heeft aangezet tot geweld. De 26-jarige Asim B. heeft al elf jaar een stadionverbod... en is al een aantal keer veroordeeld voor openlijke geweldpleging. Minister De Jager voelt niets voor financiële steun aan luchtvaartmaatschappijen. FNV-bondgenoot had gevraagd om steun voor de luchtvaartsector... die al erg leidt onder de crisis en daar komt het vliegverbod nu nog bovenop. De Jager wijst de vergelijking met de steun aan de banken van de hand. Als banken failliet gaan kan dat leiden tot een enorme depressie. Je kunt dat niet vergelijken met luchtvaartbedrijven, al dus De Jager. Minister Eurlings is tevreden over de manier waarop het vliegverkeer in Nederland weer op gang komt. Hij vindt wel dat de manier waarop Europa met dit soort situaties omgaat moet worden aangepast. Volgens de minister is de benadering nu te rigide. Het weer, vanavond meer bewolking en een graad of 6. Morgen eerst regen, maar in de middag wordt het droog.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 You can, keep. you can. aan het Nederlandertje pesten en sarren vooraf in de Duitse kranten. Al twintig jaar. Live. Dit is twintig jaar ZFM. van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks.